Volgende week ja. van tussen 2 en 5 zijn we er weer. Doen we het gewoon weer en dan eh, opnieuw. in kerststemming. De kerststemming mag dan echt eh, maar losbarsten natuurlijk. Eerst, eerst pakjes uitpakken. Pakjesavond, heel veel plezier daarbij. En morgen wisselen. Pakjes wisselen, oh, ja. ruilen. Ja. Bij het wapen. Bij het wapen, oké. En wat krijgen we na 5 uur? Na 5 uur krijgen we Entertainment for, you. Dat hele team. Het hele team. En ik heb begrepen...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 Bij de Volkskrant en Trouw verdwijnen 130 van de 750 banen. Zowel op de redacties als bij de ondersteunende diensten worden banen geschrapt. Volkskrant en Trouw zijn onderdeel van de persgroep Amsterdam. De dagbladen verkeren in zwaar weer en moeten bezuinigen. Op de redactie van de Volkskrant verdwijnen 20 van de 215 banen. Cijfers van Trouw zijn nog niet bekend. De reorganisatie moet voor 1 april zijn afgerond. De voorzitter van de ondernemingsraad van de Volkskrant spreekt van een pijnlijke operatie, maar het is minder erg dan verwacht. De Volkskrant blijft multimediaal, al dus de voorzitter van de OR. Hoofdredacteur Boertjes heeft al eh, vooruitgelopen op de maatregelen. Hij zei dat de krant op kleinere voet moet leven. Hij spreekt van een aanvaardbaar besluit dat niet ten koste gaat van de kwaliteit. Op dit moment wordt het personeel bijgepraat. In Kopenhagen is de VN-klimaattop begonnen. Sprekers bij de opening zijn onder andere de Deense premier Rasmussen... en het hoofd van het klimaatpanel van de VN, Nobelprijswinnaar Rajendra Pachauri. De komende weken onderhandelen 15.000 vertegenwoordigers van bijna 200 landen over maatregelen om opwarming van de aarde tegen te gaan. De meeste wereldleiders komen pas volgende week naar Kopenhagen. Een groot aantal landen heeft al beloofd maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In Peshawar in Pakistan zijn bij een zelfmoordaanslag zeker vijf mensen gedood. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een man blies zichzelf op toen agenten hem aanhielden bij de ingang van een gerechtsgebouw. In Peshawar zijn de laatste tijd geregeld aanslagen. Meestal zit de Pakistanse tak van de Taliban erachter. Ze reageren daarmee op het offensief van het Pakistanse leger in Zuid-Waziristan...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 I saw a boy that looked like i stay flame the time has slipped away.